Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op last rond deze tijd alle cafés en restaurants dicht. De maatregel heeft te maken met het verhoogde dreigingsniveau voor het gewest Brussel. De metro en musea in de Belgische hoofdstad waren overdag al dicht. Uitbaters van restaurants en cafés betreuren het omzetverlies dat ze leiden op de normaal drukke zaterdagavond, maar de meesten hebben wel begrip voor de veiligheidsmaatregelen van de overheid. Het Nederlandse reisadvies voor België is aangepast. Het zijn voor reizen naar België staat nog wel steeds op groen, maar reizigers wordt aangeraden plaatsen waar veel mensen komen te mijden. Daarbij gaat het met name om Brussel. Nederlanders wordt onder meer geadviseerd niet naar grote evenementen te gaan. Zeven van de acht arrestanten uit Saint-Denis in Parijs zijn weer vrijgelaten. Alleen de man die het appartement verhuurde aan de terroristen die vorige week de aanslagen pleegden, blijft vastzitten. Het brein achter de aanslagen, Abdelhamid Abaoud, hield zich schuil in het appartement in de voorstad van Parijs. Hij werd gedood toen de politie het appartement woensdag binnenviel. Ook twee anderen werden gedood, onder wie het nichtje van Abaoud. Bij de kolencentrale in Borselen is gisteravond een man van 52 uit Vlissingen om het leven gekomen. Hij is door nog onbekende oorzaak in een kolentrechter gevallen en ter plaatse overleden. Het is het vierde incident in vier maanden. Kolencentrale EPZ zegt in een reactie dat de ongevallen van de afgelopen periode geen verband houden met elkaar. Het weer. Verspreid over het land buien. Vanavond valt alleen in de kustprovincies nog wat regen. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. In het oosten kan het licht vriezen. Morgen overwegend droog, langs de kust soms een bui.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 En ja, One Love. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. together Wat zou ze drinken? Zou ze wat zien in zo'n Ja, dat was hij dan Wesley Klein. En hey, hey, hoe heet je? Hey, hey, hey, hey, hey, CFM, goedenavond. En uh, eh, wij gaan eh, lekker verder met lekkere muziek. En dat is uit de jaren 60. Uh, eh, ah, ja, eind 60. Vet Zomino en Blueberry Hill. I found my thrill.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 Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Jij stond daar alleen, ik zag al meteen dat jij steeds keek naar mij ik keek jou ook aan, toen zag ik je gaan. Ik stond je heel dichtbij. Ik voelde je hand, daar ging mijn verstand. Ik wist niet meer wat ik deed. We dronken veel wijn en voelden ons fijn. Een nacht die ik nooit vergeet. Kaarslicht en rood. streek sinds ik naar haar keek. Misschien houdt zij ook van mij. Straks gaan we naar huis, dan breng ik haar thuis. De nacht is dan zo voorbij. De wereld draait rond, ik ga door de grond. Als zij zegt ik vind je lief, mag ik je misschien heel gauw weer eens zien. Want jij bent mijn hartedier. chegar. Kaarslicht en rode wijn hier bij CFM Entertainer for You. Ja, en eh, mijn naam is uh, Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. En wij gaan verder met de Gypsy Kings.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 Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. vamos bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Van Bambaleo hier bij CFM. Goedenavond en als u, eh, ja, als u net gegeten hebt, eh, dat het u wel mogen bekomen. En moet u nog eten? Nou, alvast eet smakelijk. En wij gaan verder met Danny Vera en The Best Days of My Life. Got nowhere to go, got nothing to do. It's the day after Christmas and I'm thinking of you. I'm looking out of my window, but there's nothing to see. Even the snow that was falling thought it was time to leave. But I, I'm doing fine. Cause everyone says that these are the best days of my life. Yeah, the autumn of my life Got some gray on the sides Yes, I promised to work out, honey But I just can't find the time I'm not a billionaire yet I guess it's nothing for me I got the wife, dog, car, and house, and some cards up my sleeve. But I, am doing fine. Cause everyone said that these are the best days of our life. where the wild roses die. You find a soft place to hide, and where your troubles don't mind. These are the best days of our life. The world is crazy, God is gone. No heroes waiting all night long to save city from her darkest night. So, where are the brave? I don't mean the soldiers that fight the wars, but the man on the corner working in a store. He hopes that his kids grow up to be honest men and make him believe again. But I, I'm doing fine. Cause everyone says that these are the best days of my life. But I'm doing that these are the best days of my life. Ja, dat was hij dan. Danny Vera en The Best Days of My Life. Wie kent er wel. Nederlands fabrikaat van De Wereld Draait Door. De achtergrond, achtergrondband natuurlijk. En eh, ja, als je daar meer over wil weten, uh, eventjes eh, googelen. Ja, eventjes googelen. En dan, ja, dan komt u meer te weten over het reilen en zeilen van, van Danny Vera. We gaan verder met Jan Smit. En Hey yo, hey yo, jij en ik. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ik zie jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je al lang wilt gaan doe wat stappen vooruit en heel gewoon alsof ik zomaar voorbij loop. Maar ben intussen dicht bij jou. Ik doe net of ik dansen kan, maar zie dat jij mijn beste moves negeert. Bedenk ter plekke een beter plan. Ik pak je hand en vraag jou met mij de sterren die. van de album Jij en Ik. Goedenavond, CFM Entertainer voor jou tot 7 uur. En eh, ja, ik krijg net een verzoekje en eh, dat verzoekje wordt aangevraagd door Marco. Marco, jij wilde een plaatje horen voor uh, Aad, want Aad die ligt in het ziekenhuis. Nou, daar gaan we zeker een plaatje voor draaien. En ook voor de moeders. En je wil een plaatje horen van Elvis Presley en You Never Walk Alone. when you walk through a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end. Of the storm is a golden sky and the sweet silver soul of a Presley en You Never Walk Alone. Aangevraagd door Michael. Voor aardbroeren die in het ziekenhuis leg. Nou, veel sterkte vanaf deze kant in ieder geval.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 Zo ook deze, Walter Cruz. En ik heb de hele nacht... nachten En dat allemaal bij eh, het tweede uur van ZFM Entertainment for You. En dat is zo haast weer oh, tot zijn eind. En eh, ja, tot, eh, tot de klokjes van 7 uur. En we lopen langzaam dus naar het nieuws van 7 uur. Het is momenteel 18 uur en 54 en 15 seconden. En wat gaan wij doen? Wij gaan nog gewoon een lekker plaatje draaien van Jan en Dien en Surf City. Of nee, Surf in Safari. Ja, dat is hem. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. YMCA. I'm gonna take you surfing with me. Come on along, surf baby, waiting to see it. I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. At Huntington and Malibu, they're shooting the pier. At Rincon, they're walking the nose. waiting, sorry. I'm gonna take you surfing with me. Come on along, surf, baby. Waiting, sorry. I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Surfing Safari. Surf, baby. Surfing Safari. I'm gonna take you surfing safari. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Safari. Surfing safari. Surfing safari. Surfing safari. Surfing safari. Surfing safari. Surfing safari. Het was weer een leuke avond we plezier. Het is er snel voorbij gevlogen, door mijn aderen stroom nu bier. Maar de kastelein wil sluiten, maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De allerlaatste is van mij, daarna kan er niets meer bij. Doe de lichten maar vast aan, want het leuke gelachen en gefeest. Maar ik heb mijn zakken vol, het is mooi geweest. Ja, u hoort het. Het zit er weer op. Waren weer twee uurtjes entertainment voor you. Bij CFM. Vanuit Zandvoort. Op die 106.9 in de Vrijheter. En 104.5 op de Gabel. En natuurlijk analoog kanaal 45. En eh, ja, digitaal kanaal 40. Ik hoop dat u genoten hebt van, eh, van alle muziek. We hebben weer een eh, hoop variatie gedraaid. En natuurlijk hoop ik eh, u volgende week weer gewoon te horen. En dan hoop ik dat u er weer bij bent. Maar de was het Ik zou vast zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot, tot volgende week, hoop ik. Ja, doei! Doe lichten want het vrouwtje wacht op mij. Ja, ik had een leuke avond, gelachen en gefeest. Maar ik heb mijn zakken vol, het is mooi geweest.